zodat de macht bij president Erdogan komt te liggen in plaats van bij het parlement. In Dannemora in de Amerikaanse staat New York is een klopjacht gaande op twee ontsnapte gevangenen uit een extra beveiligde gevangenis. De twee zijn veroordeeld voor moord. Ze hadden een gat in de muur van hun cel gemaakt en konden door een intern gangenstelsel uiteindelijk door het riool ontsnappen. De politie waarschuwt mensen de ontsnapte gevangenen niet zelf te benaderen. Het dodental als gevolg van de scheepsramp in China is opgelopen tot 431. Nog 11 passagiers van het gekapseisde cruiseschip worden vermist. 14 mensen overleefden de ramp onder wie de kapitein. Het schip sloeg dinsdag in zwaar weer om op de Yangtze rivier. De Chinese vicepremier heeft enkele nabestaanden gecondoleerd en gezegd dat de regering er alles aan doet om de nasleep van de ramp goed te laten verlopen. In Zuid-Korea heeft het MERS-virus een vijfde leven geëist. Inmiddels zijn er 64 mensen met het longvirus besmet. De meest recente dode is een bejaarde man. Hij heeft het virus waarschijnlijk opgelopen op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis waar iemand met MERS werd behandeld. Mogelijk hebben 17 mensen in datzelfde ziekenhuis het virus opgelopen. Op het WK voetbal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste zegen binnen. In Canada werd het 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. Doelpunt was van Lieke Martens. Oranje vrouwen spelen in de nacht van donderdag op vrijdag hun volgende wedstrijd tegen China.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 Dancing around to the radio, humming the words that you don't know. Cause I'm finding an angel off my lips. Thinking that it don't get no better than this. You make loving you easy. this down and make it last. The best things fly by so fast. In de countrymuziek worden we heen en weer geslingerd tussen traditioneel en modern, tussen bluegrass en Americana. En ik ben in een luxe positie om het onder ieders aandacht te brengen. Een moeilijke opgave omdat er nog altijd heel veel verschijnt en mijn hart eigenlijk toch wel bij de meer traditionele country ligt. Toch blijf ik voor elk wat wils brengen. Vandaag gaan we weer naar de huidige charts in de States. Een groep die ik een warm hart toedraag is Zac Brown. Ze zijn modern, maar vergeten hun roots niet. Dat heb je kunnen horen in de eerste song, Loving You Easy. Ook Little Big Town weten de roots te vertalen naar het heden. Een mooi voorbeeld daarvan is Girl Crush. Easton Corbin is de laatste in dit blokje met Baby Be My Love Song. I got a girl crush to info at crossroadsmusic.nl So here we are, here all alone. The band quit playing, everyone went home, but the stars are still out. And you're so for the music to stop. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup. I'll steady rocking till the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my oh hell yeah. I feel a little sing along, sing along, coming on. Baby, be my it don't have to make sense And it don't have to rhyme As long as it's you Babe, I'm all in And when it's over Just play it again Baby, be my love song Baby, be my all night long Be the buzz in my Dixie cup Steady rocking till the sun comes up You know I really love to watch dance. be my old oh, hell yeah. I feel a little sing along, sing along, coming on. Maybe be my love song. be my melody, my little feel good that gets to me. shy, baby, set it free me way down deep. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup. My steady rocking till the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my all oh, hell yeah. I feel a little sing along, sing along, coming on. I feel a little sing along, sing along, coming on. In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is Close Up the Honky Tonks van Buck Owens. Natuurlijk ook weer aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Willie Nelson en Merle Haggard hebben het album Django en Jimmy uitgebracht. Het project is de opvolger van het uit 1983 daterende samenwerkingsverband Pancho en Lefty. Acht van de veertien tracks zijn medegeschreven door Willie of Merle. Het betreft nieuwe songs en een paar klassiekers. De titeltrack refereert aan Django Reinhardt en Jimmy Rogers, zei Willie Beide mannen hadden veel invloed op de carrière van ons beiden. Maar ik begin met mijn favoriet op dit album, Unfair Weather Friends. opens up rains down on my head. I show up at your door, beat down and soaking wet. I know you'll open up and let me walk right in. I come whatever unfair weather friend. myself out lost on a lonely Friday night. The songs aren't hitting home, and the whiskey don't taste right. A few numbers on the phone, and your only other friend. I might wind up stuck out on some old forgotten highway. But somehow you show up, and sure enough, be gone. where you've always been. My come whatever, unfair weather friend. Onlangs kreeg ik een album toegestuurd door David Wood. Hij oogt niet als een nieuwkomer, maar country is het wel. Vandaar dat ik nu en dan een track van dit album draai. Vandaag is dat Honky Tonk Girl. she'll love you now and then break every vow. Cause she's just a honky tonk girl. Don't be fooled by kisses or arms that hold you tight. There'll be another in her arms tomorrow night. Hearts to her are toy tops, she likes to watch them twirl. She's just a honky tonk girl. She's just a honky tonk girl. Breaking hearts to her is just a way of having fun.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 Samen met een aantal collega's in het land zetten we deze maand Don Williams in het zonnetje en hij verdient het. Ondanks dat Don Williams geen vernieuwer van de countrymuziek is geweest, behoort hij tot de belangrijke namen in dit genre. Van 1974 tot 1991 belanden 42 van zijn singles in de top 10 van de Billboard Hot Country Songs, waarvan 17 op nummer 1. Hij wordt wel de Gentle Giant genoemd vanwege zijn warme baritonstem en relaxte manier van doen. The Shelter of Your Eyes was Don's eerste hit. We schrijven 1973. Shelter of your eyes. I have finally learned my song. It took so long to realize I just can't make it all alone. Words are only what they say this feeling isn't wrong. I'm so glad I found my way. It's good to be where I belong. And I'm gonna stay right here cause I say. But this feeling isn't wrong. I'm so glad I found my way. de geest van Woody Guthrie waart op de cd Tornado Breakdown ook de geest van Bob Wills rond. Dit is western swing en folk, gespeeld met een punkachtige energie. Veel eigen composities die bij de eerste beluistering al vertrouwd klinken. Prachtig en een mooi voorbeeld van hun kunnen is Miss Molly, de 5-4. cheeks are rosy red. Her lips are soft as satin and they taste like gingerbread. Oh, oh, me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Oh, me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Miss Molly smiling, the sun is dim and spilled. When she laughs, her voice is like a little silver bell. Oh, oh Miss Molly, I'm in love with you. Oh, me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Ooh. you don't say. saddle. Cattle say you Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen. Ik vermoed dat ik voor het origineel terug moet naar begin jaren 60. Buck Owens vertolkte toen Close Up the Honky Tonks. Daarna kwamen de Flying Burrito Brothers en Graham Parsons met hun versie. En die is best indrukwekkend te noemen. Nu eerst Buck Owens en in het tweede uur hoor je een uitvoering van een zangeres. She's in some honky tonight, I know She's dancing music's loud and lights are low. In a crowded bar, she likes to hang around. And as long as that Producer Don Auerbach heeft een vol en sfeervol geluid neergezet, vol echo's uit de jaren 60. Het is een geluid dat prachtig past bij de snik in de stem van Nicky Lane, die vokaal vocaal zich doet denken aan legendarische voorgangers als Loretta Lynn, Patsy Cline, Bobby Gentry en Kitty Wells, maar ook aan tijdgenoten als Brandy Carlisle, Nico Case en Lydia Loveless, met hier tussenin nog een vleugje Kirsty McCall. Een stem om van te watertanden dus. En wat mij betreft ook een geluid om van te watertanden. Zeker wanneer Auerbach de gitaren laat ronken of juist zachtjes laat janken. Een betere introductie kan niet. Sleep with a stranger. Fresh new country. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De oorsprong van de Walkers ligt in het jaar 1963 toen zij ontstonden uit de Mosem Skiffle Group. Een grootste hit was There's No More Corn on the Brazos. Qua muzikale aanpak waren ze nauwelijks in een hokje te plaatsen. Het varieerde van pop tot country en van country tot rock'n'roll. Don't Mess With Mama staat nu scherp. Janie Sabo woont al jaren in ons land. In de jaren 90 timmerde zij stevig aan de weg. Jammer genoeg horen we weinig of niets meer van haar. Hier is ze nog een keer met If I Was Her. We've been some years together now. You think that we bezig met hun afscheidstournee. Ter gelegenheid ervan wil ik nog maar eens benadrukken dat Benny Jolink ook een country-liefhebber is. En dat niet alleen. In 1999 nam hij het album Holing at the Moon op. Een country-uitstapje met onder andere Arthur Ebeling en Frederike Spicht, met wie Benny te horen is in We'll Sweep Out the Ashes in the Morning. Crossroads, Kees de Haan. Tot zover het blokje uit eigen land. Nu Janet McCurdy met Not That Far Away. de maand. It's All Going to Pot is de eerste single afkomstig van het album van de maand Django and Jimmy van Willie Nelson en Merle Haggard. stood and hit the spot. I got a hundred dollar bill, friend, you keep your pills, cause it's all the way to pot. That cackle babble head in the box must think I'm dumb as a rock. Reading me the news while I'm kicking off my shoes and it's scaring me out of my socks. That red stranger I'm not, but buddy, let me tell you what. You ask old Will to say, here's the deal, friends, it's all going to pot. Well, it's all going to pot, whether we like it or not. Best I can tell, the world's gone to hell, and we're all gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee just couldn't hit the spot. I got a hundred dollar bill, you can keep your pills, friend, it's all going to pot. you're never gonna get it Cause I've already spent it, Marota, so go at the pot Na het veel geprezen debuutalbum op het Warner Brothers label My Kind of Music is Ray Scott zijn carrière zelfstandig aan het opbouwen. Zijn vierde album heet simpelweg Ray Scott. Ray Scott heeft dit album bewust naar zichzelf vernoemd. Dit is een verzameling van songs die zijn interpretatie van countrymuziek hebben. Hij is grotendeels beïnvloed door de jaren 70 country die zijn vader altijd speelde toen hij nog een klein jongetje was. Ain't Always Thirsty. I ain't no bad guy or loser. But lately, it's feeling that way. Last night I passed out with my boots on. Oh, it's a cold, lonely bed that I've made. Cause I ain't all in love when I make love. Sometimes I don't feel a thing. And I ain't often hurting when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. like I woke up this morning Hoping I'd be drunk by noon Pouring my heart out to a stranger Oh, about the reasons That I ain't still with you make love. Sometimes I don't feel a thing. And I ain't often hurt when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. I know thirsty when Too Close to Goodbye. Eigenlijk deel ik dat gevoel wel. Dus ben ik het met Maiden Dixie eens.